De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt dat zijn land... Dat zei hij na de test van gisteren waarbij een raket werd afgeschoten... die over Japan heen vloog en daarna in zee terecht kwam. De VN-veiligheidsraad heeft de test veroordeeld... maar legde geen nieuwe sancties op. Kim zei dat zijn land ondanks de grenzeloze sancties erin is geslaagd... een nucleair wapenarsenaal op te bouwen... en dat, als het militaire evenwicht is bereikt... de Amerikanen een aanval op Noord-Korea wel uit hun hoofd zullen laten. Inwoners van Londen komen vandaag meer agenten tegen op straat. Na de mislukte bomaanslag op de metro gisteren is extra politie ingezet om te surveilleren. En ook wordt nog door honderden mensen van de politie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst jacht gemaakt op de dader. Gisteren verhoogde premier May het terreurdreigingsniveau naar de hoogste schaal. Die is nu kritiek omdat er een nieuwe aanslag dreigt. Mogelijke doelwitten worden bewaakt door militairen, waardoor zo'n duizend agenten vrijkomen om te patrouilleren. De politie van Roermond is op zoek naar de daders van een ramkraak op een Albert Heijn in de stad. De pinautomaat van de supermarkt werd kort na middernacht uit de winkel getrokken en de daders vluchtten daarna naar Duitsland. Hun auto werd teruggevonden in de buurt van natuurgebied Het Veen. De speciale actiedag voor de gevolgen van de orkaan Irma op de Bovenwindse eilanden heeft ruim 13,3 miljoen euro opgeleverd. De hele afgelopen dag werd op commerciële en publieke radio- en televisiezenders actie gevoerd om geld in te zamelen voor de eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Bekende Nederlanders zaten in een belteam om donaties aan te nemen. Het geld gaat naar Giro 5125 van het Rode Kruis, dat het gebruikt om mensen op de getroffen eilanden van de eerste levensbehoeften te voorzien.